De paus is ongedierd. Een kardinaal die bij de paus liep werd meegetrokken in de val. Hij is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident van de afgelopen avond begon de paus alsnog met het opdragen van de mis. In Bethlehem hebben duizenden christenen de geboorte van Jezus herdacht. De pelgrims verzamelden zich bij de geboortekerk, de plek waar Jezus volgens de Bijbel ter wereld is gekomen. De belangrijkste kerkelijke leider van de regio liep, riep op tot vrede tussen de Palestijnen en Israël. Maar hij benadrukte dat de kans klein is dat die wens uitkomt. En verwees daarbij naar de muur die Israël rondom de Palestijnse gebieden bouwt. Oud-president Rafael Caldera van Venezuela is overleden. Hij was twee keer president van het Zuid-Amerikaanse land, begin jaren 70 en eind jaren 90. Caldera voerde grote economische en politieke hervormingen door. Hij wordt geprezen vanwege de stabiele democratie in de jaren 70, toen er in omringende landen een dictatuur heerste. Zijn tweede ambtstermijn werd geen succes, doordat Venezuela in een financiële crisis terechtkwam. kwam. In 1999 moest Caldera plaatsmaken voor de huidige president, de linkse Hugo Chavez. Rafael Caldera is 93 jaar geworden. Bij een busongeluk in Peru zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De bus was op weg naar een dorp vlakbij Cusco toen het van de weg raakte en 200 meter naar beneden viel in een ravijn. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. In de bus zaten veel arbeiders en boeren die op weg waren naar huis voor de kerstdagen. Het weer is bewolkt en er valt regen. In het noorden kan het ook ijzel of natte sneeuw zijn vanwege temperaturen rond nul.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 Came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land.